Het inkomen van topbankiers die anderhalf miljoen of meer verdienen bestond voor meer dan 300% uit bonussen. Het hogere middenkader kreeg veel minder bonussen. In totaal werden in 2008 minder bonussen uitbetaald dan het jaar daarvoor. Maar de centrale bank noemt het opmerkelijk dat de fix extra is betaald bij financiële instellingen die grote verliezen leden. Welke dat zijn zegt de bank er niet bij. De uitkomst van het onderzoek is voor de Nederlandse bank aanleiding zijn richtlijnen aan te scherpen. Banken moeten meer rekening houden met hun prestaties en ze moeten een maximum stellen aan de variabele beloningen zoals bonussen. De Duitse politie houdt vanwege een verhoogde terreurdreiging verscherpt toezicht op vliegvelden en spoorwegstations. Aanleiding is een videoboodschap op internet waarin wordt gedreigd met terreuracties omdat Duitsland troepen in Afghanistan heeft. Volgens de tv-zender ARD is op de video een Duitssprekende militante moslim te zien en te horen die al eerder heeft gedreigd met aanslagen. Hij deed dat in propagandavideo's voor Al-Qaeda. De Duitse Veiligheidsdienst noemt de kans op een aanslag nu groot omdat er over ruim een week in Duitsland verkiezingen worden gehouden. Het Internationaal Monetair Fonds verkoopt een achtste deel van zijn goudvoorraad en dat komt neer op ruim 400.000 kilo. Het IMF wil zijn reserves vergroten en meer geld in kas hebben om uit te lenen aan arme landen. Het goud wordt in kleine porties op de markt gebracht om de goudhandel op de beurzen niet te verstoren. Ook kan goud rechtstreeks worden verkocht aan centrale banken van IMF-lidstaten. Landen als China, Rusland en India hebben daar wel belangstelling voor... omdat zij minder afhankelijk willen zijn van de dollarkoers. Het weer, het wordt ongeveer 10 graden vanochtend. Overdag afwisselend zon, wolkenvelden. Het wordt tussen de 20 en 24 graden vanmiddag.